Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Amerikaanse inlichtingendienst NSA mag vanaf vandaag niet meer ongericht alle telefoonverkeer in de VS in de gaten houden. Tot nu toe verzamelde de NSA gegevens over alle telefoongesprekken in de VS. Zo werd opgeslagen naar wie mensen belden en hoe lang de gesprekken duurden. Een commissie van het Witte Huis zegt dat het niets heeft opgeleverd. Er is nog nooit een aanslag door voorkomen. Door een DDoS-aanval op de NPO zijn veel sites van de publieke omroep urenlang onbereikbaar geweest. Op de site en de app van de NOS kon lange tijd niets worden gepubliceerd, ook niet op andere sites van landelijke en regionale omroepen. Even na middernacht waren de websites weer beter bereikbaar. Bij een DDoS-aanval bestoken hackers een computersysteem met zo extreem veel bezoeken dat het systeem het niet aankan. Moskou heeft economische sancties opgelegd aan Turkije. Er geldt een importverbod voor sommige goederen... en de werkvergunningen voor Turken in Rusland worden niet verlengd. Ook mogen reisbureaus geen vakanties meer aanbieden in Turkije. De sancties hangen samen met de oplopende spanningen tussen Rusland en Turkije... sinds de Turken afgelopen weken Russisch gevechtsvliegtuig hebben neergehaald... bij de Turks-Russische-Syrische grens. Anne Neutenboom heeft de 50ste editie van het Kamarettenfestival gewonnen. Ze won zowel de jury als de publieksprijs. Kamaretten is een kweekvijver voor een nieuw cabarettalent. Eerdere winnaars zijn onder andere Theo Maassen en Brigitte Kaandorp. Bokser Vladimir Klitschko is zijn wereldtitels in het zwaargewicht kwijt. De Oekraïner werd na twaalf ronden op punten verslagen... door de twaalf jaar jongere Brit Tyson Fury. Het werd 3-0. Fury's overwinning was onverwacht. Veel mensen dachten dat Klitschko korte metten met hem zou maken.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 anybody to blame but me. She broke all my fishing rods, put my guns in hot, threw my clothes out in the yard, and changed out all the locks, and I got nobody to blame but me. I got nobody to blame but me. mijn zoektocht naar nieuw materiaal ben ik weer op een drietal singles gestuurd. Chris Stapleton is langzamerhand een fenomeen geworden. Na het winnen van drie awards zijn de verkopen van zijn album Traveler met maar liefst 6000% gestegen. En staat hij overal op de eerste plaats in de States. Zijn nieuwe single, Nobody to Blame, is van dat album afkomstig. En dat is de song waarmee ik opende. Cool Connie en Saint Ice leverden een bijdrage met Whiskey Bottle Cry. En ook Frankie Ballard timmert aan de weg met It Started With A Beer. Van harte welkom en ik wens je weer heel veel luisterplezier. First time that I saw you, you had a bottle in your hand. I should just smoke. Looking back. In dit eerste uur aandacht voor het album en de act van de maand. Ook het Nederlands blok komt weer aan bod. In dit blok is wel een Belgische gast aanwezig. De original van deze week is My Illusive Dreams. In het tweede uur een cover van deze song. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. De koning van de country, George Strait, besloot niet zo lang geleden te stoppen met toeren. Maar nu verrast hij met het nieuwe album Cold Beer Conversation. George heeft zich door de jaren heen tussen grote namen als Willie Nelson, George Jones, Merle Haggard en Johnny Cash genesteld. De rechtgeaarde countryliefhebber mag dit nieuwe album niet missen. En de titelsong is onlangs op single uitgebracht. You ever feel like you're standing in blue? yeah, man, me too. Busting your butt, just trying to get ahead. Wind up tasting a little dust instead. Buddy, I swear, that pretty thing of mine don't ask for much, but I'd be lying if I said I didn't want to give her everything that shines. conversation. Just a couple old boys, a little time well wasted. Trying to figure out life, trying to figure out girls, trying to find our place in this crazy old world. A little truth, a little frustration, cold beer, conversation don't you miss those Friday night lights? Wouldn't you like to bust through that paper one more time? Brother, my folks are getting up there in years. Mama still thinks the devil's in here. Now tell me, buddy, don't you ever wish we could work a little less, catch a few more fish? Yeah, maybe one day when we both strike it rich. Cold beer, conversation, just a couple old boys, a little time well wasted. Trying to figure out life, trying to figure out girls, trying to find our place in this crazy old world. A little truth, a little frustration conversation. We could sit here all night trying to make it make sense. A little buzz is probably all we're gonna get, but that's alright. Cold beer conversation. Just a couple old boys, a little time well wasted. Trying to figure out life, trying to figure out girls, trying to find our place in this crazy old world. A little truth, a little frustration. It's just us, man.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 En wat voor een album. Longshot of Hard Stuff is een 100% honky-tonk album. Met het vertrouwde stemgeluid van Rex Hobart en zijn band The Misery Boys. Ik heb gekozen voor de song Gold Band on My Thumb. ditched about a month ago Monday, oh, but things didn't work out right. Had some fun for a while, but the ring got a little too tight. So I packed my bag early this morning, but I think I left late last night. Trying to hitch a ride down the highway, trying to trade this ring for a ride. Well, I never should have put it on my finger. Should have known she wasn't the one. afraid to shrink for a ride. is weer de laatste week voor Tim McGraw. Er is net een nieuw album, Damn Country Music, van hem verschenen.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 Als de naam van de blinde Justin Trevino opduikt, dan ben ik meteen geïnteresseerd. Ik ontmoette hem in 2012 in Schotland, waar hij ook was en stond te genieten van South Mountain. Hij maakte de opmerking, fijn dat er nog echte country wordt gemaakt. Myra Rowland krijgt de steun van Justin in de song Cheatin' Overtime. En hoe kan het ook anders? Dit is Country. van deze week. My Illusive Dreams is geschreven door Billy Sherrill en Curly Putman en opgenomen door verschillende artiesten. De bekendste versie werd opgenomen als een duet met David Houston en Tammy Wynette en was een nummer 1 hit in 1967. In het tweede uur een cover van dit succes. Crossroads, nummer 1 country hit. I followed you to Texas. I followed you to Utah. We didn't find it there, so we moved on. I followed you to Alabama. Things look good in Birmingham. We didn't find it there so we moved on. I know. Alan Jackson met Mexico, Tequila and Me.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 Vandaag is hij aanwezig met Back to Black. Onze Texaanse awardwinnaars Heidi Gabriel en Mr. Fox leveren een bijdrage met House of Gold. Met het juist genoemde duo zijn we al half in België, want Mr. Fox komt daar vandaan. Een mooi bruggetje om er helemaal naartoe te gaan. En dat doen we dan ook. Onze zuiderbuur Bandit zingt de medley van Roy Orbison songs. She left no time to regret Kept her pussy wet With her same old same tears when dry to get on without my wife and you went back to what you knew so far removed from all the shit that we went through and to read a double track. My yards are stacked, and I go back. Yes, I love you much. It's not enough that you love blow and I love puff and life is like a pie and I'm a big fat time. Crossroads. Some people still blokje country uit eigen land. Voor een korte tijd, in de late jaren 80, was Katie Oslin een van de meest populaire vrouwelijke countryzangeressen. Zij was heel anders dan elk van haar collega's. En ze kwam met een heel moderne country pop aanpak. Compleet met synthesizers. Hey Bobby. is het favoriete album van de maand. George Strait stamt uit de traditionele school en is semi-gepensioneerd. Eerder gaf hij al aan te stoppen met grote tournees. Maar inmiddels is wel duidelijk geworden dat hij dat al heel snel mist. Inmiddels staan er weer een aantal shows geboekt en ook zonder aankondiging vooraf is zijn album Cold Beer Conversation verschenen. Het is het album van de maand in dit programma. paper scissors sitting on the table in the kitchen. That's all he's got left since she got gone. Goes hand in hand with the memory of doing her wrong. She slipped that dress. paper, scissors, bouncing on the table as it pounds at double fisted. She's blowing up her phone, but it ain't gonna change a thing. Cause there ain't gonna be no best two out of three. She slipped that ring off her finger, slapped that Cut his face out of every picture. Lost his last name, but won the game. When she found him passed out on the couch Lipstick on his cheek There was nothing left but take a breath And one, two, three She slipped that ring off her finger Slapped that ink on the goodbye note She cut his face out of every picture Lost his last name game. Rock, paper, scissors, sitting on the table in the kitchen. Dat was George Strait met Rock Paper Scissors. En Sarah Gale Meach neemt het sokje van hem over met At the Bar Again. Yeah, I found love in Southern California. But And I've got no one in Southern California except for the locals at my neighborhood. again. He lied to me in Southern California on a day trip to Tijuana to buy some pills in bulk in his lonely in Southern California.